Partijen willen bijvoorbeeld dat vuurwerkhandelaren gecompenseerd worden... en gemeentes verenigingen kunnen aanwijzen die nog wel vuurwerk mogen afsteken. Nou, en daarvan zegt de staatssecretaris, als ik dat allemaal, voordat ik dat allemaal geregeld heb en uitgewerkt... zijn we echt wel anderhalf jaar verder. Dus dat betekent niet eh, komende jaarwisseling al een eh, vuurwerkverbod, maar die daarna. Dus die van 26, 27. Al dus mijn collega Ewout Kiewiet in Den Haag. Net was daar een stemming in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamerleden kiest er dus voor om het vuurwerkverbod nog niet dit jaar in te voeren. Het Oekraïense leger heeft twee Chinese militairen gevangen genomen die meevochten met Rusland. Dat zegt president Zelensky. Hij deelde op Telegram een video waarop een man te zien is die Mandarijn spreekt. Zelensky zegt dat Oekraïne informatie heeft waaruit blijkt dat er meer Chinezen meevechten in het Russische leger. En de man die vorige week roddelpraatpresentator Dennis Schouten opwachtte en beschoot met een paintballgeweer is opgepakt. Dat meldt de de Telegraaf. Het gaat om YouTuber Malle Joepoe. Oké mensen, wie gaan we vandaag poppen? Het target van vandaag is Dennis Schouten. Waarom Dennis Schouten? Ik hoef er eigenlijk geen woorden meer aan te maken. Maar hij is een racist, hij is een pedo en hij is een oud wijf. En ik hou niet van mensen die roddelen en snitchen. Dennis Schouten schrok enorm toen hij werd beschoten, vertelde hij op Insta. Eh, dan kun je zeggen dat dit eh, grappig is. Ehm, ja, ik begrijp het. Alleen het vervelende is wel dat wij heel vaak worden bedreigd. En als iemand je dan opwacht bij je werk, je stapt uit en nou ja, ik had eerst helemaal niet door dat het een paintballgeweer was. Dennis zegt tegen de Telegraaf dat hij opgelucht is dat de man nu is opgepakt. Het weer zonnig bij 11 graden in het noorden en 17 in het zuiden. En morgen krijgen we net zoiets, maar dan blijft het in, blijft het, in het noorden bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is in volle gang en die verloopt op dinsdag altijd redelijk druk. Dat is nu niet anders. Je hebt vertraging op de A10, de ring noord van Amsterdam, richting Amersfoort. Door een vrachtwagen met pech bij de afrit Volendam heb je daar 20 minuten op onthoud. De rechterrijstrook is dicht. Het is sowieso behoorlijk druk op de A10, de ring van Amsterdam. Ook op de ring zuid staat inmiddels file.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 Onder meer BBB en VVD vrezen dat ondernemers die voor dit jaar al vuurwerk hebben ingekocht... anders in de problemen komen. Minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp heeft de Israëlische ambassadeur op een pandje geroepen. Die moet uitleg komen geven over de gebeurtenissen in Gaza. Onder meer over de dood van 15 hulpverleners die door het Israëlische leger werden gedood. Benzine wordt goedkoper door de economische onrust. Een vat ruwe olie is in een week tijd zo'n 10 dollar in prijs gedaald. Een liter benzine wordt daardoor zo'n 10 cent goedkoper.